Waterbalgemoed met het NMS Journaal. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er een stuk minder bedrijven gestopt. Het waren volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 30.000... zo'n 9.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral eenmansbedrijven zijn dit jaar minder vaak gestopt. Het CBS kan het verschil niet goed verklaren... en zegt dat de coronacrisis zich moeilijk laat voorspellen in cijfers. Er kwamen in het eerste kwartaal van dit jaar zo'n 57.000 nieuwe bedrijven bij. Ongeveer net zoveel als een jaar geleden. In Vaals in Limburg zijn zes woningen ontruimd nadat een vuurwerkbom door een van de brievenbussen van het appartementencomplex was gegooid. Bij de ontploffing raakte niemand gewond, wel ligt de hal vol puin. Mensen moesten hun huis uit omdat nog niet duidelijk is of de vuurwerkbom volledig is ontploft. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek en de omgeving van het complex in Vaals is afgezet. Epic Games heeft op de eerste zitting van de rechtszaak tegen Apple... de techgigant beschuldigd van het uitoefenen van totale controle. Het softwarebedrijf achter de populaire game Fortnite heeft een zaak aangespannen... omdat Fortnite uit de App Store werd verwijderd toen het spel een eigen betaalsysteem kreeg. Apple staat alleen betalingen via zijn App Store toe. Epic Games noemt dat machtsmisbruik en wil ook minder commissie aan Apple betalen. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak duurt waarschijnlijk zo'n drie weken. Dit jaar wil de Amerikaanse president Biden tot 62.500 vluchtelingen toelaten. Ruim vier keer zoveel als zijn voorganger Trump. Het gaat niet om mensen die aan de Amerikaanse grens staan... maar van over de hele wereld komen en vaak op de vlucht zijn voor conflicten. Terwijl ze nog in het buitenland zijn, beoordeelt de VS of ze in aanmerking komen voor asiel. Het weer nog, ochtend trekken buien over vandaag... met ook kans op hagel, onweer en zware windstoten. Smiddags is er ook wat zon, het waait stevig en het wordt ongeveer 11 graden. Morgen droger en af en toe zon, maar het blijft nog altijd fris, maximaal 11 graden.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 got it going on. I like the way you I like the way you work it, work it. No diggity, I got to bag it up. I like the way you work it. No diggity, I got to bag it up.